We now need stability and unity. And I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better more prosperous future for our children and our grandchildren. Sunak krijgt meteen veel voor zijn kiezen, want het land zit in een flinke financiële crisis. Kamervoorzitter Vera Bergkamp is not amused over de actie van Forum voor de Democratie-lid Gideon van Meijeren. Die zette gisteren een video op YouTube waarin hij een verslaggever van SBS uitmaakt voor riooljournalist. Welkom en fijn dat u kijkt naar de eerste aflevering van Rioolratten ontmaskerd. Hier zitten eh, alle journalisten. Hangt hier een ongelofelijke rioollucht. Ja, je hoort hem met camera en al de werkkamer van journalist Merel Eck binnenvallen. Die zei dat ze niet wilde meewerken aan het filmpje, maar daar had het forumlid geen boodschap aan. Kamervoorzitter Bergkamp gaat onderzoeken of hij met zijn actie de regels van de Tweede Kamer heeft overtreden. En ben je ook altijd zo nieuwsgierig naar Annemans salarisstrookje? Die van deze voetballer ligt op straat. Here's Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pele himself! Kylian Mbappé was dat, scorend in de WK-finale van 2018. De Franse sterspeler van Paris Saint-Germain tekende in, mei bij. Niet voor een klein bedrag. Per jaar verdient hij 72 miljoen euro. En dat is niet het enige. Als hij bij de club blijft, zitten daar bonussen aan vast. En kan hij in drie jaar tijd in totaal 630 miljoen euro verdienen. Daarmee is hij de best verdienende voetballer ooit. Het weer, er trekken buien over, maar vanavond klaart het op. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. In het westen en noorden kan een bui vallen. Het wordt een graad of 17. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de spits in Noord-Holland. Op eh, de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tussen het Koenplein en Zaanstad-Koog nog 5 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar tussen eh, Aalsmeer en Haarlem-Zuid ook 5 minuten extra. En op eh, de N235 van Amsterdam naar Purmerend ook weer 5 minuten vertraging tussen het Schouw en Schilpendam. En dat geldt ook voor de N247 Amsterdam richting Horen tussen de A10 en Broek in Waterland.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 En ik ook hoor. Ik hoop jullie ook. Want ik heb hier een hele bomvolle playlist voor jullie met country, folk, Americana en natuurlijk bluegrass. Want daar gaan we nu naartoe. Van het nieuwe album Changes is dit Amanda Cook en Back to My Home. hebben we deze week ook weer digitale brievenbus in zendingen. En deze keer gaan we voor het eerst naar Canada. En dat is weliswaar naar Edmonton, Alberta in Canada. Ik moest even naar mijn eh, speakbriefje kijken. Want daar komt deze artiest vandaan. Hij is al lang geen onbekende meer in de Canadese country scene... en is winnaar van de Global Country Canada. En heeft een nieuwe single. Zijn naam is Justin Sutton en dit is Greyhound. I don't know if my baby's coming back No, I don't know if my baby's coming back. When I got out of jail, all her bags were packed, and I don't know if my baby's coming back. I wish that I never heard her name. Lord, I wish that I never heard her name. Yeah, we started us a fire, no we blew out the flame, and I I'm old, lovesick hound I got my nose right to the ground And no, I don't know why I let it torture me If I wanted her to stay, I would have begged her not to leave And I don't know why I let it torture me van Justin Sutton en Greyhound. De eerste inzending van de digitale brievenbus. En verderop in de show hebben we nog een keer een nieuwe single uit Nederland, Amerika en uit Engeland voor je klaarstaan. Maar uiteraard nog hele andere muziek van hele leuke artiesten. Ondanks hoorde ik de muziek van deze volgende zangeres... die ook lid is van de duo, van het duo moet ik zeggen, Indigo Girls. En ook zij bewijst dat bluegrass en folkmuziek hand in hand kunnen gaan. Dit is Amy Ray en Chuck Will's Widow. Even a sad song is better than no song at all. First Chuck Will's widow of the season. I just figured out that lonely bird's reason for sleeping all day and singing the same song all night long. Poor Will is gone, the sadness is defeating. That aching in your heart surely bears repeating, but it takes all day gather up the strength to sing this song. I get lost, I get lost. Sad, and sad and lonely, so I count the stars above me, and I sing when I should be sleeping, cause as well motorcycle when the day is done and say goodnight. in your head, keeping you guessing. If it all goes south, count it as a blessing. That's where you are. Yeah, that's where. is het National Show Nieuws van week 42. Vijf maanden nadat zij als tweede eindigde bij American Idol... sleept Hunter Girl een contract binnen. Haar nieuwste single Hometown Out of Me hoor je binnenkort in deze show. Blake Shelton is al sinds 2011 coach bij The Voice USA. Maar na volgend seizoen stopt hij als mentor van de vele country en andere artiesten. Blake heeft lang moeten nadenken over deze beslissing, maar volgens hem is het tijd en bedankt hij alle deelnemers die hij heeft mogen coachen en natuurlijk de fans. 28 oktober komen de twee albums uit. Bell Bottom Country van Laney Wilson, maar ook het album Built on Bones van de Amerikanen artiesten Emily Scott Robinson. De naam Ben Burgess zegt je misschien niet gelijk iets... maar hij schreef hits voor onder andere Morgan Wallen, Billy Currington en The Cadillac Tree. Maar nu is het tijd voor zijn eigen debuutalbum. Het album gaat heten Tears, The Size of Texas. En dat was het Nashville Show News van week 42. Tot volgende week. Dag. This love that I feel for you always will be But you're not just time that I'm killing I'm no longer one of those guys As sure as I live This love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh, baby, I'm gonna. Street en Don Shields toch mooie nummers geschreven. En dit was er ook zo eentje. Dit was Randy Travis en Forever and Ever Amen uit 1987. We gaan naar muziek van onze maandartiest en dat is deze keer Gene Watson. In 1978 bracht hij een mooi duet uit met Jenny Freaky, die niet onder stoelen of banken steekt. De Gene een van haar favoriete zanger is en zij graag met hem op het podium staat. Je hoort ze dus nu in een duet en dat nummer heet I Don't Know How To Tell Her She Don't Love Me Anymore. the truth In de categorie kan de titel nog langer. Gene Watson en Jenny Fricky en I Don't Know How To Tell Her She Don't Love Me Anymore. We gaan naar muziek van een drietal dat uit Birmingham, Alabama komt en zich de Mountain Grass Unit noemt. Al zijn ze nog niet zo oud, hebben op diverse podia en festivals gestaan met hun bluegrass muziek. Je hoort nu van ze Another Day in Disguise. Waiting down to my knees. shook them off and flushed the words down a drain nearly clogged in the back of my mind zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 157 versies van het nummer dat sinds 1968 is uitgebracht. Toen was het Merle Haggis en The Strangers die het opnamen. Maar in 2003 was er ook een hele mooie versie van Buddy Jewel en Miranda Lambert. Dit is Today I Started Loving You Again. just long Nashville. Met nu country uit Nederland. onze digitale brievenbus hoorde je de nieuwste single van Elizabeth Hope. En dat nummer heet Addicted to You. Het kwam op 4 oktober uit. En als je wat meer over deze zangeres wilt weten, zal je dat nog even moeten doen met haar Facebookpagina en Instagram en dergelijke. Want haar website is namelijk onder constructie. Dus binnenkort kan je daar veel meer informatie over deze Nederlandse countryzangeres vinden. Gaan we nu naar een nummer uit 1963, wat eigenlijk geen aankondiging behoeft. Maar zeg ik alleen maar, dit is Johnny Cash. is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire. fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. to a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. We gingen naar 1963, wat een tijd geleden alweer zegt Johnny Cash en The Ring of Fire. Gospelmuziek is ook zo'n onderdeel wat af en toe bij ons op de playlist tevoorschijn komt. Deze week is het weer eens tijd voor een nummer. We gaan naar 1970 voor een duet tussen Connie Smit en Ned Stucky. Dit is Way Up on the Mountain. I was down in the valley. around me. When my Savior found me way down in the valley of despair. But when I told him all my troubles, my joys then he doubled. I'm way up on the mountain, rejoicing in his care. Well, I was down in the valley Satan. He'll get you in the valley Connie Smith en Ned Stuckey en Way Up on the Mountain. We gaan naar ons Spotlight album. En dat is het debuutalbum van een artiest die onlangs te horen kreeg dat hij de CMT Artist of a Lifetime Award gaat ontvangen. Ik heb het over Alan Jackson en zijn debuutalbum heet Here in the Real World. Het album werd in juni 1989 opgenomen en kwam in februari 1990 uit. Ik heb vier nummers van dit album voor je uitgekozen en dit zijn de eerste twee. Je hoort eerst Chasing That Neon Rainbow en daarna de titelnummer van het album Here in the Real World. Dit is het Nashville Spotlight Album. My Daddy won a radio. He tuned it to a country show. I was rocking in the cradle to the crying of a steel guitar. Mama used to sing to me. She taught me that sweet harmony. Now she worries cause she never thought I'd ever really take it this far. honky tonk. Atlas and a coffee cup, five pickers an old Dodge truck. Heading down to Houston for a show on Saturday night. Well, this overhead is killing me. Half the time I into it, Lord, it makes this thing I'm doing seem right. Standing in the spotlight, chasing that need. living that honky-tonk dream. Daddy's got a radio he wanted 30 years ago. He said, son, I just know we're gonna hear you singing on it someday. Well, I made it up to Music Row. Lord, it don't the wheels turn slow. Still, I wouldn't trade a minute. I wouldn't have it any other way. Just show me to the stage world waren de twee eerste nummers van ons Spotlight-album Here in the Real World van Alan Jackson. En als je zelf een suggestie hebt voor een Spotlight-album, een Nashville Spiegelplaat of je wilt gewoon gedag zeggen of een verzoekje aanvragen, mag dat natuurlijk altijd. Mail ons dan op info.nashvilleradio.nl. En gaat dit allemaal te snel, kan je alle informatie terugvinden op onze website.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 En daarna uit Nederland Jolien Damsma en We Are The Dreamers. He met her in a honky-tonk, singing country songs that he wrote. She sat at a table listening to his music and drinking coke. Well, he sat down beside her and said, Honey, what's your name? She said, I like your music, sir. Fooling around certainly not my game. When the small talk was over, the cowboy drank his beer and took her home. dust on his mind. In the bedroom, he had her all alone. And when the night was over, the cowboy shook his head. Cause she slept on the sofa and the cowboy slept alone on his bed. cowboy on country shows and sometimes on TV. He phones her up and talks to her long distance from wherever he might be. He'll ask her how she's doing. She'll reply by saying, oh, just fine. And the moral of this story is Cowboys don't get lucky all the time. And the moral of this story is cowboys don't get lucky all the time.